Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle coronapatiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis houden nog lang klachten. Bij het Erasmus MC in Rotterdam hebben ze het bijgehouden... en 92% van de ex-patiënten had een jaar later nog last van allerlei klachten. De klachten die het meest eh, vaak gerapporteerd worden zijn pijn, eh, kortademigheid na inspanning, problemen met het geheugen, problemen met de concentratie. En we zien bij een grote groep eh, mensen ernstige vermoeidheidsklachten. Er is geen verschil tussen coronapatiënten die op de IC werden opgenomen en mensen die alleen op een verpleegafdeling lagen. Internationale studenten hebben het lastig om hun studentenleven goed te regelen. Ze lopen studiefinanciering mis omdat ze niet weten dat ze die kunnen krijgen. En ook hebben ze last van mentale problemen. Met die conclusie komt studentenclub ISO. Ze hebben ook vast nagedacht over hoe het beter kan. Om de internationale studenten dezelfde kansen te geven als de binnenlandse studenten... is het voornamelijk van belang dat zij goede begeleiding gaan krijgen... om dus ook het mentaal welzijn te verbeteren van deze student. Maar ook om de informatievoorziening op peil te krijgen. En daarnaast helpt het ook als de instroom van internationale studenten beter geregeld wordt. En door de hoge prijzen komen steeds meer mensen moeilijk rond. En dat merken ze bij goudinkopers en pandjeshuizen. Daar krijgen ze veel meer sieraden, koptelefoons en tv's aangeboden... sinds de inflatie de pan uitreist. Hart van Nederland ging langs bij een pandjesbaas in, in Arnhem. Mensen komen echt met van alles aan. Kijk, daar ligt een uh, hoverboard van de kinderen. Weet je wel, die ze dan even wegbrengen voor, voor, voor 10 euro. Dat ze toch even ja, even wat te eten hebben of een boterham kunnen halen. Mensen die hun spullen wegbrengen kunnen die later weer terugkopen... maar dan wel met een flinke rente erbovenop. Angelo is één van hen. Hij is DJ en had tijdens corona nauwelijks shows. En dus is zijn spaargeld zo goed als op. ik gebruik het meer als een backup. Voor als het echt niet anders kan, kom ik even snel wat inleveren. En dan, eh, dan kan ik in ieder geval weer even boodschappen doen. Of, eh, of wat, wat ik nodig heb halen. Geldclub Nibud maakt zich zorgen. Zij zien dat steeds meer mensen in de knel komen. Maar zeggen ook dat het verpanden van je spullen geen goede oplossing is. Het weer nog zonnig, droog en heet. 29 tot 35 graden. In de loop van de middag wordt het wel koeler. En morgen zijn er buien en is het een stuk minder warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen bij knooppunt IJmuiden...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 highly agree to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. I've been and he started to cry. FM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. traffic stopping. The red light, but it's shocking. Incognito. She's a beauty, a dark and the Fuji. The working man of Pueblo, need a photo. If you wanna know, then you gotta go. Wow, the beaches. tempted by the hungry and the hateful. Time gets sanctified and color beats and bangles to the faithful. Natacha. Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.